Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Amerika ook in Syrië luchtaanvallen uitvoeren op strijders van IS. President Obama zei in een toespraak dat hij hen wil bestrijden waar ze zich ook bevinden. Daartoe gaat de VS een brede coalitie aanvoeren. Obama zegt ook hulp toe voor Syrische rebellen die tegen het jihadleger vechten. In Syrië worden geen grondtroepen ingezet. Wel gaan er extra militairen naar Irak om Iraakse troepen te trainen en om diplomaten te beschermen. 45 VN-militairen uit Fiji, die al twee weken worden vastgehouden in Syrië, zijn hoopvol over hun vrijlating. Volgens Fiji blijkt dat uit een recente video waar de militairen op te zien zijn. De blauwhelmen werden twee weken geleden op de Golan-hoogvlakte gevangen genomen door het radicale Al-Nusra-front, dat banden heeft met Al-Qaeda. In de video zegt een van de militairen dat hij heel blij is, omdat hij heeft gehoord dat ze snel vrijkomen. Hij zegt ook dat ze allemaal gezond zijn en dat ze goed zijn behandeld door Al-Nusra. De Bill en Melinda Gates Foundation steekt 50 miljoen dollar in de bestrijding van ebola in West-Afrika. De stichting van Microsoft-oprichter Gates geeft het geld aan de VN en aan andere internationale organisaties die er onder meer vaccins van kunnen ontwikkelen. Ook wordt een deel besteed aan de versterking van de gezondheidszorg in de landen waar het virus heerst. Acteur Richard Kiel is overleden. Kiel werd vooral in de jaren 70 bekend als de schurk Jaws uit de James Bond films. Hij vertolkte de rol van de slechterik met de stalen tanden twee keer. De acteur van 2,17 meter lang speelde in ruim 50 jaar tijd in tientallen producties. Richard Kiel was 74 jaar. Het weer nog, de dag begint bewolkt, maar vanuit het noordoosten wordt het overal zonnig en het blijft droog. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Morgen en in het weekend veel zon, met maxima iets boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit van de ANWB. Er staan korte files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam...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 ik The next train will be leaving from platform 1. go jam, hey, I want, I want, I want a good one. Boy, yeah, me man, cause if you miss the train I'm on, and then you know that I am God, and you can hear the whistle blow.